1 uur. Lot Lewin met het NOS Journaal. De aanslag in Stockholm geïdentificeerd. Het zijn een Belgische vrouw, een Brit en twee Zweden. Vrijdag reed een vrachtwagen in op voetgangers in een drukke winkelstraat van de Zweedse hoofdstad. Vier mensen kwamen om en 15 anderen raakten gewond. De vermoedelijke dader van de aanslag is opgepakt. Het gaat om een 39-jarige Oezbeek die in Zweden woont. Bij een aanslag in een koptische kerk in het noorden van Egypte zijn zeker 21 mensen om het leven gekomen. Ook zijn er tientallen gewonden. Tijdens een druk bezochte mis vanmorgen op Palmzondag ging een bom af in de kerk in Tanta. In een eerste reactie zegt de regering dat Egypte opnieuw door terrorisme is getroffen. In december vielen bij een bomexplosie in de koptische kathedraal in Cairo 25 doden. Die aanslag, enkele weken voor kerst, werd opgeëist door Islamitische Staat. Koptische christenen vormen een kleine minderheid in het islamitische Egypte. Bij kamp Amersfoort is vanmorgen de massa-executie van 77 Sovjet-soldaten in 1942 herdacht. Het is vandaag 75 jaar geleden dat de nazi's de soldaten uit de Sovjet-Unie met nekschoten om het leven brachten. Rond het monument bij kamp Amersfoort werden vanmorgen kaarsen aangestoken voor de slachtoffers. De, marathon van Rotterdam is gewonnen door de Keniaan Marius Kimutai. Hij eindigde net boven de grens van 2 uur en 6 minuten. Abdi Nageye liep als eerste Nederlander onder de 2 uur en 10 minuten in Rotterdam. Bij de marathon zijn door de politie en de gemeente veel veiligheidsmaatregelen genomen. Zo zijn langs de route diverse betonblokken en vrachtwagens geparkeerd... om een aanslag zoals in Stockholm te voorkomen. Bij het zomercarnaval en met Oud en Nieuw werden ook al vrachtwagens en betonblokken neergezet in Rotterdam dan het weer. De zon schijnt volop. De maxima lopen uiteen van 16 graden op de Wadden tot 21 in het zuidoosten van het land. Morgen meer bewolking en een stuk frisser met 10 tot 13 graden. Dit was het NOS. ZFM. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Het is druk op de wegen naar de kust en de Bollestreek. Verder is het beter om niet met de auto naar Scheveningen te gaan. Een belangrijke doorgaande route in Den Haag is dicht door werkzaamheden. Daardoor staat het stil op de omleidingsroutes in Den Haag. Verder staan de files op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam... tussen Hoevelaak en Eembrugge. 20 minuten vertraging door een ongeluk. De A2 van Utrecht naar Amsterdam tussen Knoopend Oude Rijn en Maarsen. 20 minuten vertraging. A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Knoopend de Nieuwe Meer en Knopen de Hoek. Een kwartier vertraging. Dat komt door de werkzaamheden op de A9. De A12 Utrecht richting Den Haag tussen Voorburg en Den Haag-Malieveld. 2 kilometer.